een Klomp met het NOS-journaal. Bij een schietpartij in San Bernardino in de Amerikaanse staat Californië... zijn zeker 14 doden en 17 gewonden gevallen. Volgens verschillende media is een van de schutters doodgeschoten door de politie. Ook zou een andere verdachte zijn opgepakt. Mogelijk zijn er nog meer verdachten voortvluchtig. De schietpartij was rond lunchtijd in een zorgcentrum voor gehandicapten. Er zou een conferentie aan de gang zijn geweest toen schutters binnenvielen en het vuur openden. Het zou om blanke mannen gaan in militaire kleding met geweren. De stad San Bernardino ligt 90 kilometer ten oosten van Los Angeles. Groot-Brittannië gaat luchtaanvallen uitvoeren op doelen van IS in Syrië. Dat heeft het Britse lagerhuis vandaag mee ingestemd na een debat van meer dan tien uur. De Britten bombarderen nu alleen doelen in Irak. Premier Cameron wil ook gevechtsvliegtuigen kunnen inzetten boven Syrië... omdat hij vindt dat Groot-Brittannië na de aanslagen in Parijs niet kan achterblijven in de strijd tegen islamitische staat. De politie in verschillende Europese landen heeft een groot netwerk van mensensmokkelaars opgerold. Er zijn in totaal 23 verdachten opgepakt voor het smokkelen van vluchtelingen naar de Europese Unie. De verdachten zijn vooral Syriërs en Grieken. Er zouden elke dag zo'n 100 vluchtelingen via de Balkanroute naar het noorden zijn gesmokkeld. De bende was waarschijnlijk al twee jaar actief. De prijs van een vat ruwe brentolie uit de Noordzee is gezakt naar zo'n 42,5 dollar, het laagste niveau in zeven jaar. Dat de prijs is gedaald komt onder meer doordat de olievoorraden onverwacht zijn toegenomen. Verwacht wordt dat de olieprijs voorlopig nog laag blijft. Grote oliehandelaren zeggen tegen persbureau Bloomberg dat het nog zeker tot 2017 duurt voordat olie weer wat duurder wordt. Het weer op de meeste plaatsen bewolkt. Het koelt vannacht af naar 6 tot 9 graden. Morgenochtend in het oosten en zuiden eerst nog wat zon.